ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Op een dark web pagina waar huurmoorden worden aangeboden... zijn zeker zeven concrete opdrachten geplaatst om Nederlanders te laten doden. Dat meldt RTL Nieuws. De doelwitten waren gewone mensen, zoals een lerares, een verpleegkundige en een ambtenaar. RTL sprak met iemand waarvoor zo'n moordopdracht werd besteld. Je wordt bang, je wil... Nou, niet graag naar buiten. Je kijkt om je heen. Je vertrouwt mensen niet meer. Waarom kijkt die persoon naar mij? Wie rijdt achter mij? Het, maakt je, het geeft je een heel paranoïde gevoel van ik ben niet veilig. In vier gevallen is er ook daadwerkelijk betaald, tussen de 1000 en de 10.000 euro. De moordopdrachten zijn niet uitgevoerd, want de opdrachtgevers werden opgelicht. Toch neemt de politie het serieus, want opdrachtgeven tot moord is strafbaar. Uit een weeshuis in Haiti zijn afgelopen weekend zeven volwassenen en een kind van drie ontvoerd. Haiti wordt al jaren geteisterd door geweld. Het weeshuis staat in een wijk die al het hele jaar wordt aangevallen door bendes. Het is nog niet duidelijk wie er achter die ontvoering zit. Bondscoach Ronald Koeman krijgt de Eredivisie Euvre Award voor alles dat hij heeft betekend voor het Nederlandse voetbal. Koeman was als speler en trainer onder meer succesvol bij Oranje, Ajax en PSV. En hij krijgt de prijs morgen uitgereikt, één dag voor de start van het nieuwe seizoen. En bij heel veel gevangenen in Indonesië kan de vlag uit, want maar liefst 44.000 mensen worden daar vrijgelaten. Onze correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom. Om eh, een heel groot probleem eh, te verlichten in Indonesië, dat is eh, de overpopulatie van de gevangenissen. Er is officieel maar ruimte voor krap 150.000 gevangenen. Indonesië heeft er 280.000. Ja, dat betekent niet gelijk dat Indonesiërs bang hoeven te zijn voor moordenaars en allerlei andere gevaarlijke types die ineens vrij rondlopen. Want vrijwel alle gevangenen die nu vrijkomen zitten om politieke redenen vast. Ze waren bijvoorbeeld kritisch op de regering of kregen een jarenlange celstraf voor het beledigen van de president. Het weer en nog vanmiddag kans op stapelwolken met in het noorden en het midden van het land een paar buitjes met ook kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel een file met 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen 5 minuten vertraging.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 No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise parking lot.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 begonnen met het verwijderen van zonnepanelen. Dat meldt de eigenaar van de panelen aan de NOS. Een deel van de panelen moet weg van de rechter... omdat de zon weer kaatst en daardoor piloten worden verblind. Bij een brand in Leidschendam is vannacht iemand om het leven gekomen, meldt de politie. De brand ontstond rond half drie in een woning op de derde verdieping van een flatgebouw en was moeilijk te blussen. Nadat de brandweer de deur had geforceerd werd het slachtoffer gevonden. Die werd nog geholpen door ambulancepersoneel, maar overleed. Het is nog niet duidelijk of het Israëlische kabinet vandaag een besluit neemt over de volledige bezetting van de Gazastrook. Er klinken veel bezwaren binnen het kabinet van premier Netanyahu en het leger, melden Israëlische media. Netanyahu zal waarschijnlijk later deze week het plan alsnog voorleggen aan het kabinet.